12 uur. Stubenitski met het NOS-journaal. Sepp Blatter weigert na het corruptieschandaal op te stappen als voorzitter van de FIFA. Hij vindt zichzelf de juiste man om de Wereldvoetbalbond door deze woelige tijden te loodsen, zegt hij. Hij zei dat bij de opening van het jaarcongres in Zurich. Morgen kiest de FIFA een nieuwe voorzitter en Blatter gaat ervan uit dat hij dan wordt herkozen. Maar door het corruptieschandaal is dat niet zeker. Ook zijn uitdager, de Jordaanse prins Ali, maakt een goede kans. Belgische vakbonden maken zich zorgen over de toekomst van supermarktketen Deleuze. Ze zijn bang dat als het bedrijf samengaat met het Nederlandse Ahold... er veel banen verloren gaan. Deleuze heeft net een grote reorganisatie achter de rug... waarbij 1800 arbeidsplaatsen verdwenen en 10 filialen dichtgingen. De Vlaamse schrijver Jo Klaas heeft de Gouden Strop gewonnen... voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Zijn De Mythe van Methusalem is volgens de jury een intelligente en spannende thriller... De winnaar van de Gouden Strop krijgt 10.000 euro en een kunstwerk. Morgen begint in Nederland de maand van het spannende boek. De leider van motorclub Bandidos, die gisteren werd gearresteerd... wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij in Sittard. Dat was begin deze maand in een sporthal. Daarbij raakten drie mensen licht gewond. Het zou een confrontatie zijn geweest tussen rivaliserende motorclubs in Limburg. In de finale van de play-offs voor de Europa League hebben Vitesse en Heerenveen gelijk gespeeld. In de eerste wedstrijd werd het in Heerenveen 2-2. Zondag is de tweede en beslissende wedstrijd in Arnhem. In de play-offs voor de eredivisie won NAC Breda met 1-0 van Rode JC. De graafschap tegen FC Volendam eindigde in 0-0. Ook bij deze play-offs om promotie en degradatie valt zondag de beslissing. Dan nog het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst in het westen en noorden wat buien. Later op de dag ook in de rest van het land.